4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse bank HSBC heeft een schikking ter waarde van anderhalf miljard euro getroffen met de Amerikaanse justitie. In ruil hiervoor wordt de bank niet vervolgd voor het doen van betalingen voor Mexicaanse drugskartels. Onderzoek door de Amerikaanse Senaat bracht in de zomer aan het licht dat, bij, dat de controle op verdachte geldtransacties bij HSBC ernstig tekortschoot, vooral bij transacties in Mexico. Drugskartels konden zo grote bedragen in Amerika witwassen. Ook deed de bank zaken met landen die door Amerika op een zwarte lijst zijn gezet, zoals Iran, en zouden er via de bank terroristische groeperingen zijn gefinancierd. Het aantal vrouwen dat werkt is de afgelopen jaren niet verder gestegen. Uit onderzoek van het CBS en het SCP blijkt dat de arbeidsdeelname in 2010 en 2011 gelijk bleef. Sinds het eerste onderzoek in 2000 steeg het aantal werkende vrouwen vrijwel elk jaar. Steeds meer vrouwen bleven werken nadat ze kinderen hadden gekregen. De afgelopen jaren is de arbeidsdeelname blijven steken op 64 procent. Van de mannen werkt 80 procent. Volgens onderzoekers komt de stagnatie door de economische crisis. Veel vrouwen zijn werkloos geworden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het voor de achtste opeenvolgende dag tot rellen gekomen. Een agent ontsnapte aan de dood toen protestantse jongeren een benzinebom door de ruiten van zijn auto gooiden. De agent kon net op tijd wegkomen. De rellen braken vorige week uit nadat het stadsbestuur van Belfast had besloten dat de Britse vlag alleen nog op feestdagen op het stadhuis mag wapperen. Veel protestantse inwoners zien dat als een provocatie, omdat zij vinden dat Noord-Ierland Brits moet blijven. Veel katholieken zijn voor aansluiting bij Ierland. Het weer, vooral in de kustgebieden de winterse buien. In het binnenland ook opklaringen. Het vriest een paar graden en het kan glad zijn. Overdag veel zonnige perioden en vooral langs de kust wat winterse buitjes. Dan wordt het 1 graad in het oosten tot 4 graden aan de westkust. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Hag. Ja, vannacht een eh, nacht een beetje in de kerststemming. En eh, omdat we, om dat gevoel nog heel even vast te houden... gaan we nog heel even door met de kerst. Want eh, komende vrijdag organiseert de EO de, het kerstfeest op de Dam. Amsterdam, de Dam. Met onder meer L.A.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 Eet was dat, met Do They Know It's Christmas. En wil je het refrein van dit lied meezingen in het grootste kerstkoor van Nederland... dan moet je echt even naar de website www.grootstekerstkoor.nl. Dan kan je via je webcam jouw bijdrage uploaden. En dan, dan zie je en hoor je jezelf eh, terug eh, tijdens de televisieuitzending. Die is dan weer volgende week vrijdag, de 21ste. Maar eh, als je nou nu meteen naar grootstekerstkoor.nl gaat niet te hard zingen, hè? want anders worden de buren weer wakker. Dat is, eh, dat is ook weer niks. Goed, we gaan verder met andere muziek. De kerstmuziek, eh, eh, ja, die, die, is natuurlijk heerlijk. Maar we hebben nog allemaal andere mooie muziek, uitgezocht door Herbert. Beloofd, dus die gaan we draaien ook. Bijvoorbeeld deze rock ballad van Mr. Mister. Hier is Broken Wings. understand why we can't just hold on to each other's hand. Het is de nacht. Met Maarten Hag. querer que eu chegue no final. in no final swingen we eens eventjes lekker de pan uit hier in dit de dag. Maskenada was dat met eh, Elsa, of uh, het liedje van Elsa Soares. Eigenlijk geschreven overigens door Jorge Ben Gor. Een eh, bekende Braziliaanse zanger en componist. En vrij vertaald betekent Maskenada trouwens mooi niet dus. Goed, gaan we door hier in Dit is Nacht met Matt Kearney, Learning to Love Again. between foreign walls. Thinking about the words you'd say to a phone that never calls. Feel the weight of your father swinging all those dreams and shape of your body. If you don't know no love when we're all the same, and that was real you looking back across the water.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 Ja, dat was natuurlijk de Lemon Tree van Fool's Garden. Gaan we naar Sting, zijn nummer, wat hij zo meteen voor ons gaat zien... gaat over de oorlog. Eerder eh, vannacht hadden we ook wat oorlogsherinneringen. Prachtige verhaal van Leonie uit Limburg. De Franse piloten, die, eh, die werden gered. Die onderdak kregen, die vol emotie eh, het, het, kerststalletje zagen, dit het kribben. En ja, op hun knieën zegen en riepen Noël, Noël. Prachtig verhaal was dat. Dit, dit verhaal, of dit lied, gaat ook over de oorlog, want... In een oorlog zijn geen winnaars. Vaak wordt het einde van een oorlog wel zo benoemd. zo van, land X heeft land Y verslagen, land X is de winnaar. Een vooroordeel bezongen door Sting in 1985. En, en dat nummer kwam, dan moet je bedenken, dat was eh, nog in de Koude Oorlog. Vlak voor het einde van de Koude Oorlog zong Sting Russians. How can could be happy and I won't know. But you weren't happy the day I watched you go. And all the things that I wish I had not said. I played in lips till it's madness Is it too late to remind you how we were? And not our last days of silence, scream and blur. Most of what I remember makes me sure. I should have stopped you from walking the door. You could be happy, I hope you are. You made me happier than I'd been by far. Somehow everything I own smells of. for the tiniest moment. It's all not true. Do the things that you always wanted to. Without me there to hold you back, don't think, just do. More than anything I want to take a glorious bite out of the Snow Patrol was dat. You could be happy. Ik dacht ook wel als een kerstnummer. Ik weet niet zeker of dat is, maar eh, zo te horen wel. Kerst, ja, nog twee weekjes en het is alweer zover. En eh, ik vertelde al, de EO eh, heeft komende vrijdag de, de kerstfeest op de Dam. Allemaal van harte uitgenodigd. Half acht s'avonds begint het feest op de Dam in Amsterdam. Zingen, samen zingen, dat is dus dat staat centraal erbij. En eh, ook ehm, wat eh, in, een ander opzicht is de EO... Eh, een van de participanten van een, een kerstcadeautje. Dat doen we al een aantal jaar met Waarom Kerst. Dit jaar is het kerstcadeautje DVD. Ik heb hem hier voor me. Webcam. Als je de webcam thuis hebt, kun je hem zien. De Woodcarver heet deze DVD. Ehm, en, en dat is een, een, een prachtige film. Echt, echt een lekkere kerstfilm, denk ik. Eh, het, vertelt het verhaal van een gezin dat helemaal uit elkaar gegroeid is... met de nodige problemen van dien... totdat er een opvallende man in leven komt. Een man die vooral opvalt door zijn innerlijke vrede. What happened to my wood? Oh, vandalism. Can you imagine? Writing graffiti, breaking windows at the church. We're extremely disappointed in you, Matthew. This is very serious. We won't bring criminal charges under the condition Matthew helps to fix what he destroyed. It's called wood. It's not just wood, it's maple. Some foolish person broke it to pieces. So how can I fix what I did? Why don't uh, you and I work together and fix that church up, huh? I, I don't know anything about carving wood. Yeah, but I do. We can do that. You know, everybody makes mistakes. The key to that is how you make them right. Need help? Matthew, come on, show your mom what to do. Seeing this? He's Ernie now. All right, Ernest, no problem. Ja, hoofdpersoon in de film is eh, Ernest, die het houtsnijden tot in de finesses beheerst. En deze Ernest heeft geen makkelijk leven gehad, toch laat hij zich niet beheersen door dreigementen en deadlines. De liefde voor de mens en de aandacht voor zijn vak staan voorop. Een simpele vraag helpt hem zich niet gek te laten maken door de wereld om hem heen. En dat is de vraag, wat zou Jezus doen? Een universele boodschap. Bij Jezus gaat de liefde boven het oordeel. Het is een liefde die niet opgeeft, doorzet en overal kansen ziet. Net als de houtsnijder in deze film heeft Jezus iets met hout. En psychiater en arts Piet Los dichtte daar eh, een heel mooi kort gedicht over. Dat geef ik jullie mee. Hij heeft iets met hout. Zijn wieg, zijn kruis en nog timmert zijn liefde aan mij. En over dat, eh, over eh, dat wiegdeel, hè, waar het kerstverhaal over gaat... Daarover gaat ook het, het volgende liedje. Dit is eh, Bethlehem Skies van Dara McLean en Dave Barnes. Death is lost and victory won. You were born. sky Under Bethlehem Skies. Darren McLean en Dave Barnes waren dat. Prachtig lied. Ga verder met de classics. Hey, what's your name? De nacht. De EO. another heart. Placing high stakes, making heartache seven languages. Diamond lights and ruby lights. High in the sky. operator. Ja. aan de andere kant van het glas zit ook een smooth operator. Die helpt me al de hele nacht uh, er doorheen. Met eh, soepel schuifwerk. Ja, dat mag ook wel eens gezegd worden, toch? Ja, vind ik wel. Goed, we gaan door naar Elton John. De Britse zanger en pianist componeert samen met tekstschrijver Tim Rice... Circle of Life als, als onderdeel van de succesvolle Disney-film The Lion King. Dat is alweer in 1994. Hoe oud was ik toen? 13 jaar. Lang geleden. Samen schrijven ze ook de andere nummers uit de film... waaronder Hakuna Matata en Can You Feel the Love Tonight. En dat laatste nummer won toen de Academy Award voor de beste filmsong.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 But if Olivia herself were at my door, I'd have to say I'd let her in. Nothing like Olivia. Something Like Olivia. John Mayer was dat. En we gaan dit tweede of dit, eh, dit derde uur van dit is nacht afronden met Desmond Dekker. Want veel soul- en gospelnummers hebben een verwijzing naar een bijbels thema dat zich in Israël afspeelde. Desmond Dekker behaalde nummer 1 hit met zijn Israelites. De zanger geeft zijn kijk op de exodus, de uittocht uit Egypte... om de mensen uit Israël vrij te maken van hun slavenbestaan. Get up in the morning, slaving for bread, sir. So that every mouth can be fed. Oh, me get up in the morning, slave made for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, Israelite. my kids, up Darling, she said I was to receive. Oh, Israelite. Shut them a tear up, chose is a goal jumping up like funny.